4 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Murat Memis uit Eindhoven mag weg uit Turkije. De Turkse rechter heeft hem vrijgesproken van het maken van propaganda voor de PKK. Die wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Eerder had de aanklager al gezegd dat hij niet meer werd verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie. Bij het opstellen van de aanklacht zou een fout zijn gemaakt. Moerat Memis is de voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven. De afgelopen twee maanden mocht hij Turkije niet uit. Regeringspartij CDA wil dat er een lachgasverbod komt. CDA-kamerlid Kuik zegt dat het gebruik van lachgas als genotsmiddel sterk toeneemt... en dat dat grote gevolgen heeft voor de gezondheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Veel gemeenten willen volgens het CDA het gebruik aan banden leggen... maar ze hebben een landelijk verbod nodig om in te kunnen grijpen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat kijken naar manieren om de gevaren van lachgas tot een minimum te beperken. En hij is er nog niet uit of daarvoor een verbod nodig is. In Rome slaan artsen alarm vanwege de gezondheidsrisico's die zijn ontstaan door de enorme hoeveelheid afval in de stad. Overal op centrale wegen en pleinen in het centrum liggen enorme bergen vuilnis opgestapeld. Het ongedierte dat erop afkomt kan infecties veroorzaken. Een en ander wordt verergerd doordat in Rome een hittegolf heerst. De afvalbergen zijn ontstaan door problemen bij de vuilnisophaaldiensten. Al jarenlang volgt de ene crisis op de andere. Het afhaal ophaalbedrijf heeft, afvalophaalbedrijf heeft financiële problemen. Een vuilnisbelt is vol. En er is minder capaciteit doordat er brand is geweest bij een vuilverbrander. De gemeente erkent de noodsituatie en heeft het regiobestuur om hulp gevraagd. Het weer, tot slot zon, stapelwolken, bijna overal droog. Het wordt 18 tot 22 graden vanmiddag. Morgen verandert er weinig en de dagen daarna wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio staan al 16 eh, files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Nieuwegein. In totaal een eh, 12 kilometer file. En de vertraging is ruim een half uur. Door een eh, ongeluk zijn op de hoofdrijbaan twee rijstroken dicht.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 down, down, down, down. Show me pity, show me party. I'll be what you want, Then it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your arms mighty love.